Correspondent Alette André vertelt wat er gebeurde. Het was zo druk daar. Alle mensen die, die ik spreek die zijn er geweest gebruiken woorden als hel en nachtmerrie, verdrukking. En, en, en het was ook niet super moeilijk om die menigte te bereiken. Al werd er de afgelopen dagen steeds meer gecontroleerd door Taliban. Eh, toch wisten talloze mensen via buitenomwegen die poort te bereiken. En, eh, en werd dus niet gecontroleerd wie daar allemaal tussen zat. Eerst werd er uitgegaan van 13 doden en tientallen gewonden. Maar inmiddels zijn er 60 mensen omgekomen, onder wie 12 Amerikaanse militairen. Ook zouden er zo'n 140 gewonden zijn. Die stromen binnen bij de ziekenhuizen. Volgens een hulporganisatie kunnen medewerkers het amper aan. IS heeft de aanslag via social media opgeëist. Meer Limburgers met waterschade kunnen geld krijgen van Giro 777. Met een inzamelingsactie haalde het Rampenfonds 11 miljoen op. Limburgers konden daarvan ieder 1000 euro krijgen als het water bij hen minimaal tot aan de plint stond. Bij een ondergelopen kelder of schuur krijg je geen geld. Die regel wordt nu soepeler. In Den Bosch is een oude vrouw met een rollator meerdere keren overreden. De bestuurder reed ineens hard achteruit over de vrouw heen. De vrouw in de auto schrok zo van wat er gebeurde dat ze weer gas gaf. En nog een keer over de oude vrouw reed. Die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zowel Feyenoord als Vitesse zijn door naar de groepsfase van de Conference League. Vitesse speelde vanavond thuis tegen het Belgische Anderlecht. De club won met 2-1 en dat was genoeg. 48e minuut en luister maar even op de achtergrond. Daar is het groot feest geworden in Gelderdoom. Want daar was hij weer. veel schrijven Het begon op de linkerkant. We gingen naar de rechterkant. Nou, daar kon de verdediger niet op tijd bij Vitek komen. En die haalt voluit met een stuit buiten bereik van Van Krombrugge. Feyenoord speelde in Zweden tegen Elsborg. De Rotterdammers verloren met 3-1. Maar omdat ze vorige week thuis met 5-0 wonnen... is ook Feyenoord door naar de groepsfase. En dan nog het weer.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 Gonna take you back to that honky-tonk on the other side of town Fill up your cup, don't look back, it's time to set you free Might be a little rough Jill, you've been countrified. Girl, I see you are starting to have a little fun. Looking good in your cowboy hat, the process has begun. See, we don't care what the world's thinking. Yeah, you just need a little time dancing. Fill up your cup, don't look back. Forget who you used to be. Might be a little rough around the edges, like our country music cranking. Light em up and knock em down. Whiskey's what I'm drinking. Turn it up to 11. Can you feel the connection? You know I won't be satisfied until you've been countrified. been countrified been countrified. En dat was Will Day. Dit is weer de National Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Iedereen van harte welkom. Zo zeggen, kruipen lekker bij. Bij die radio. En geniet gewoon van de komende twee uur. Ik heb weer van alles nog wat voor jullie uitgezocht. Dus ik hoop dat het allemaal weer gezellig gaat worden. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. We hebben natuurlijk weer een Spotlight album. National Spiegelplaten. De digitale brievenbus. De maandartiest. Kortom van alles en nog wat. Tweede nummer in de show is zoals gebruikelijk Blue Glass muziek. Opgericht in 2012 en drie jaar later alweer uit elkaar. Heel jammer, maar gelukkig hebben we hun muziek nog steeds. Dit is American Drive en A Willow Creek Dam. In the big pine woods on Willow Creek Mountain It's where I was raised to be a man It seems all the good things that's fond in my memories Are tied to that old creek land rumbles on Willow Creek Mountain. The saw stills alive from the tree. The water is rising on Willow Creek Mountain from the dam that they said it had to be. Slow down the man that dams up the river. Down the man who drowned the life I've known. mountain from the ashes that once was my home. They moved Daddy's grave off Willow Creek Mountain to a strange ground that he's never known. When the cold waters cover Willow Creek Mountain, her beauty will fade with the land. The world won't remember Willow Creek Mountain for the price paid for progress of man. So damn the man that dams up the river. Damn the men who drown the life I've known. Damn the world that's so ever changing. For it brought me up my Willow Creek. myself the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. Ford robbed me of my Willow Creek home. Ford robbed me of my Willow Creek home. Lekker hoor, die bluegrass muziek. American Drive was dat met Willow Creek we gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Eh, op 30 juli kwam de nieuwste single uit van Helle Kearns. Dit is de eerste single van haar nieuwe album dat Every Girl gaat heten... en in december van dit jaar uit gaat komen. Ze heeft het nummer zelf geschreven en de boodschap is dat je wat meer van jezelf moet houden... en je grenzen goed moet kunnen aangeven. En hoe dat klinkt hoor je in Nothing Left. Someone somewhere probably needs me pick up whoever's calling cause I'm too scared to think about if I stop am I still worth loving oh so I'll get in de show. Helle Kearns met haar nieuwste single en die heet Nothing Left. Hoe bijzonder is het dat je in de jaren 70 een dikke pophit scoort met het nummer Kiss You All Over. Maar na diverse wisselingen in de bezetting van de band doorgaat als een country formatie. Dat gebeurde in de band waar J.P. Pennington het enigste originele lid nog is. Dit is Exile met... Won't you give me just one more chance? we can make a little romance. No reason why you and me can't get it back together like it used to be. Give me, give me, give me just another try. I can't have you, I'm gonna die. Give me one more chance. Oh, give me one more chance. Do you remember how we used Exile was dat uit 1984 met Give Me One More Chance. En dan is het nu tijd geworden voor eh, het meest voorkomende muziekinstrument volgens mij in de country en de bluegrass muziek, de banjo. Dit is Rascal Flats. Rascal Flats en Banjo. Hoe leuk is het dat er in de Nederlandstalige muziek ook steeds meer aandacht besteed gaat worden aan de countrymuziek.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 Al is die kans voor mij dan al klein. Ik wil bij je zijn. toch Django Wagner en Ik wil bij je zijn. Je hebt wat muziek te goed natuurlijk nog van onze maandartiest. En daarvoor gaan we naar 2001. We maken even een stapje vooruit in de muziek van Jodie Messina. Ze bracht in 2001 het album Burn uit. Een album dat wederom eh, geproduceerd werd door Byron Gallimore en Tim McGraw. En met de laatste nam ze ook een duet op dat je op het album terug kunt vinden. En dat is Bring on the Rain. Dit is de Nashville Maandartiest. is almost come and gone Can't imagine what else could go wrong Sometimes I'd like to hide away Somewhere and lock the door A single battle lost but not circle round. A couple drops, and they all start coming down. Yeah, I might feel defeated, and I might hang my head. grote fan van Willie Nelson. En dat bewijst hij in het volgende nummer. Waar hij bijgestaan wordt door Willie's zus Bobby, de zoons van Willie Lucas en Micah en Courtney Marie Andrews. Dit is Willie's birthday song. The song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us. A lot for the world. Hope you enjoy it. We'd love for you to sing along. smoking that joint. It's Willie's birthday. Wipe away all of your tears. Well, the world's gone crazy, but we still got Willie and all the good things he's done for us here. It was 75, the time of the preacher, when the red-headed stranger appeared. Rode into town, blue eyes were shining. good things he's done for us here. uit Nederland. Maartje. En Remember the Rain Country uit Nederland. We gaan nu naar 2016 voor één van de mooiste nummers van Trace Atkins, vind ik zelf. This is Jesus and Jones. Country Superstars Radio, Nashville Radio Show. I'm the last one standing every Saturday night. All the rights feel wrong. Wrongs feel right, but every Sunday morning I see the light again. There ain't another town to paint Just down the road, man, it's a game that I can't win I need to find a little middle ground Between litter if and settling down Will I go from dry to drown Lost to found, stone cold sober to just plain stone Trying to live between Jesus and Jones. I wish I could find a gear between White Lightning and John 3.16. But girl, I can't promise anything right now. All I can say is I want to change and I'll keep the faith that you'll take the reins and hold on tight and calm this crazy down. I need to find a little middle ground between and settling down. I go from to drown, lost found, stone cold sober to just plain stone? vriend en legendarische countryzanger George Jones. Dit was Trace Atkins met Jesus and Jones. We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Engeland. Vorig jaar bracht Bob Fitzgerald zijn debuutsingle en debuutalbum uit. Deze uit South Wales afkomstige countryzanger heeft een voorliefde voor de nieuwe country. En dat hoor je goed. Een lekkere stevige country beat en een knipoog naar de country uit de jaren 90. En dat hoor je allemaal op Big. one of us has a hard time We'd be lying if we say that we don't We're running this that way Trying to find a good way of keeping up and keeping afloat On the 365 we duck and dive All doing what we think we are. But you can't find it there Just pulling up a chair Find it dancing with the devil's daughter you Gotta take time, make time Each and every way any way you want alive. Dat was Bob Fitzgerald met Big in onze digitale brievenbus. En in het volgende uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers die wij binnengekregen hebben via info.nsvoorradio.nl. Gaan we nu naar het Spotlight album. Dat is het debuutalbum van de band West of Texas. En dat album heet Heartache, Hangovers en Hanky Tongs. De band werd in 2003 opgericht, maar het duurde tot 2010 voordat er muziek werd opgenomen. Het album begon toen als een EP met drie nummers. Maar het zou oorspronkelijk een volledig album worden, maar door de gezondheidsproblemen van Jerry Sin, de leadzanger van de band, ging dat niet door. Maar dat is dus dit jaar een feit geworden. West of Texas dus, met twee nummers. Eerst My Whiskey Life en daarna Darling, How You've Changed. Dit is het Nashville Spotlight Album. You came to me when no one else would. It just tasted my lips, cures my every pain. And when that last drop of amber waves comes crashing down on me... Well, I find myself in a place I've never known. It was the bottle's kiss that would lay me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. Well, I tried, tried, tried so many drinks, it just to think about. the devil's horns and perhaps his grin. And when he laid his hands upon my head and my lips hit that glass of sin, well, I found myself in a bliss I've never known. Is a bottle's kiss that wouldn't lay me alone. There was a time when I didn't touch the stuff, and that's when that whiskey river ran dry. Well, I tried, tried, tried so many drinks. It's just to think about what I missed without Jim Jack and Jameson. You were the best thing. You were the best thing. You were the best thing my whiskey life. Dit is het Nashville Spotlight Album. Honky Tonk, Western Swing en traditionele country muziek. Dat is het album Heartache, Hangovers en Honky Tonks van de band West of Texas. We gaan nu naar 1998 en we blijven nog even lekker honky tonken. Dat doen we met Heather Miles. Dit is You're Gonna Love Me One Day. radio show, robbing the vault of more golden classics. Everybody knows you've been stepping on my toes, and I'm getting pretty tired of it. You keep stepping out of line and i messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. I keep her working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. I'm a coming unglued from your funny little moods. Now, honey, baby, that ain't right. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this old world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. picking up my clothes. Nearly everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking, and a begging me to come back home. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only daddy that'll walk the line. Ook een artiest wiens muziek zo herkenbaar is. 1968, Waylon Jennings en Only Daddy That Will Walk The Line. En we gaan nou even lekker meezingen. Dat doen we eh, met een nummer uit 1975. Dit is Billy Joe Spears en The Blanket on the Ground.